Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt tot eind van dit jaar niet meer naar Tel Aviv in Israël. Dat meldt persbureau ANP. Tot eind oktober zouden ze dat sowieso al niet doen. De situatie daar zou nu ook nog niet veilig genoeg zijn om er weer heen te vliegen. Het besluit komt in een tijd waarin de spanningen in het Midden-Oosten steeds verder oplopen. Israël begon vannacht aan een grondoffensief tegen Hezbollah in Libanon. Hezbollah vuurt dagelijks ook raketten af op Israël. Scholieren van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer hebben vandaag een extra dagje vrij. Meerdere locaties van de school sloten de deuren nadat er gisteren een dreigmail binnenkwam. Deze leerlingen zijn niet echt onder de indruk, vertellen ze bij RTV Oost. Ze zijn meteen het winkelcentrum ingedoken. Ja, eigenlijk niet verkeerd of zo. Hè. We zijn vrij, dus... Ja, ik vind het wel eh, best zo. Wel eh, lekker chill. gewoon, we kunnen de hele dag doen wat we zelf willen de aanleiding is, is, is natuurlijk wat minder. Eh, wat hebben jullie zo meegekregen? Ja, dat er een aanslag eh, gepleegd zou worden. Een schietpartij op onze school. Dus ja, dat is wel minder. Ja, zelf denken ze dat de afzender niet echt van plan was om te gaan schieten. Morgen gaat de school weer open. Een flinke groep Nederlanders heeft te weinig geld om van A naar B te komen. Van mensen met een laag inkomen wisten we al dat vervoer vaak een probleem is. Maar ook de groep die wat meer verdient kan niet altijd gaan en staan waar ze willen. Dat zeggen vervoersorganisaties. Het gaat soms om dat eh, mensen een, een, fiets voor hun kind niet kunnen financieren. Het kan een, een OV-kaartje zijn, maar ook zeker uh, auto-onderhoud. Ja, daardoor komen ze in de knel als ze naar hun werk of school moeten. Gijs Ronnes moet stoppen als topsportdirecteur bij de judobond. Op de Olympische Spelen waren er geen judoka's die op het podium stonden... en dat kost hem nu dus zijn baan. Helemaal onverwacht komt het niet. Direct na de Spelen zei Ronnes al dat zijn plan voor de voorbereiding was mislukt. De beste sporters moeten met elkaar trainen. De beste coaches moeten de kennis uitwisselen en elkaars krachten gebruiken. En dat, dat doen we niet goed. Dat krijg ik niet voor elkaar. En dat is een belangrijk onderdeel eh, wat op mijn bordje ligt, wat ik niet goed heb uh, voor elkaar gekregen. Nederland won eh, voor het eerst sinds 1984 geen enkele Olympische judo-medaille. Het weer in het zuiden af en toe droog. In de rest van het land een natte dag met veel regen bij zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. Toch staan er nog wel een paar wat langere files. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Broek en Waterland en de A10 4 kilometer met 10 minuten op onthoud.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You leave paradise and put up a fucking lie. paradise to Put up a fucking lie And now they pay paradise To put up a fucking lie One night late last night I heard the screen door swipe And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone be paradise Put up a parking lot Why not?